In de Gele Zee is een Zuid-Koreaans marineschip aan het zinken. Volgens onbevestigde berichten zou het schip zijn geraakt door een torpedo. Bijna de helft van de 100 opvarenden zou zijn gered. Een ander Zuid-Koreaans marineschip zou inmiddels het vuur hebben geopend in de richting van het noorden. De schermutselingen vinden plaats in de buurt van de zeegrens tussen Zuid-Korea en Noord-Korea. Tussen de twee landen zijn vaker incidenten. De Zuid-Koreaanse regering is in spoedzitting bijeen. Bisschop van Luin van Rotterdam wist in de jaren 70 van seksueel misbruik bij de Salesianen. Hij was toen de hoogste bestuurder van de Nederlandse Salesianen. Van Luin zegt dat hij nooit heeft ontkend dat hij van misbruik op de hoogte was en dat hij destijds maatregelen heeft genomen. De presidenten Obama en Medvedev ondertekenen op 8 april in Praag het nieuwe kernwapenverdrag. Daarin spreken de VS en Rusland af dat ze hun aantallen strategische kernwapens en lanceerinstallaties verder terugbrengen. Ook gaan de VS en Rusland informatie delen. Het nieuwe akkoord vervangt het START-1-verdrag uit 1991 dat eind vorig jaar afliep. Het geldt voorlopig voor een periode van tien jaar. PvdA-lijsttrekker Cohen vindt dat de overheid te veel aan de markt heeft overgelaten. Volgens hem heeft de overheid taken afgestoten zonder de publieke zeggenschap goed te regelen. In zijn eerste toespraak als aankomend PvdA-leider noemde hij dat een democratisch tekort. Een politiek waarin de economische verschillen tussen mensen verder toenemen is volstrekt onwenselijk, zei Cohen. Bij het tellen van de stemmen na de gemeenteraadsverkiezing in Emmen is veel meer misgegaan dan gedacht, zo blijkt. Het gaat om meer stembureaus dan gedacht en ook zijn voorkeurstemmen aan verkeerde mensen toegekend. Emmen bekeek vandaag op last van de officier van justitie alle stemmen opnieuw. De resultaten worden waarschijnlijk maandag gepresenteerd. Het weer, bewolkt en in het oosten nog wat regen. Morgen af en toe zon en kans op een bui. Temperatuur van 10 tot 12 graden.